4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een man en een vrouw uit Roermond zijn opgepakt voor handel in drugs, geld en bitcoins via het dark web. Het huis van het Limburgse stel werd gebruikt als distributiecentrum. Er lag meer dan 25.000 euro in de woning en tientallen kilo's aan drugs... waaronder tienduizenden ecstasypillen en ook enkele kilo's hash. Ook werden er vijf auto's en dure sieraden in beslag genomen. De arrestaties volgden op een onderzoek naar cryptofoons... versleutelde telefoons die criminelen gebruiken. Dinsdag werd duidelijk dat de politie door het kraken van een geheim chatprogramma... een netwerk van cryptofoons had ontmanteld. De Amerikaanse politie weet wie de man is... die bij een aanslag in Californië twaalf mensen doodschoot... en later zelf door de politie werd doodgeschoten. De autoriteiten willen alleen kwijt dat hij 29 jaar is. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. De man opende het vuur bij een dansavond in de buurt van Los Angeles. Honderden mensen konden op tijd wegkomen. President Trump heeft laten weten dat hij meeleeft met de slachtoffers. Duitsland gaat het rijverbod voor vervuilende diesels weer uitbreiden. In april worden de regels strenger voor delen van Keulen en Bonn... omdat de lucht daar nu te vies is. Alleen wagens met een Euro 6 dieselmotor komen er dan nog in. Die zijn van bouwjaar 2015 en later. Keulen en Bonn komen in een lange rij van Duitse steden... waar al een rijverbod is ingevoerd of dreigt... zoals Hamburg, Berlijn en Stuttgart. De Italiaanse politie heeft drie dagen een vrachtwagen met drugs aan boord achtervolgd. De Nederlandse politie werd door de Italianen getipt... en hield uiteindelijk twee mannen in een loods in Roosendaal aan. In de vrachtwagen lag 270 kilo heroïne. De twee aangehouden mannen zijn de chauffeur en een man uit Roosendaal die die loods huurde. Het weerland is droog, veel zon ook, maximaal 13 graden. Morgen begint bewolkt, maar al snel breekt de zon door.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een korte file tussen Schiphol en Sloten van 3 kilometer, maar de vertraging is daar maar 5 minuten. En ook de andere kant op van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 7 kilometer file.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 En we hebben vandaag weer de vaste items. De instrumentaal van vandaag, de column van El Kerkman. En, dan hebben we het gouden ouwe van de week. En dan het weer voor het komend weekend. En natuurlijk ook nummer 1 van de week. En het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort natuurlijk ook een heleboel nieuws over onze badplaats en de directe omgeving. Dus een lekker vol programma met heerlijke muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met een lekkere ouwe Rollover laydown van Status Quo. Dus Hoor wakker Zandvoort. begin vandaag maar eens met een lekkere stamper. En dan gaan we. Evenementagenda van november, de 11e. Culinair rondje Zandvoort. Proeverij langs acht restaurants door het hele centrum. Ook de 11e toneeluitvoering Het Jaar van de Kreeft. Tokodrama in Theater de Krocht, aanvang om vier uur middags. De 13e, jubileumconcert. 40 Years Around the World. De Furious in Theater de Krocht, aanvang om 8 uur s avonds. De 16e, expositie We gaan naar Zandvoort. Zandvoort Museum is een aanvang om 4 uur. De 16e genootschapavond, Willem van Oranje, vereerd of verguist. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 18e is de intocht van Sinterklaas. Aankomst op het strand, ongeveer om 12 uur. De 18e, Classic Symfonieorkest Haarlem... onder leiding van Nicolas Devon, Protestantse Kerk...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 Need a soft voice talk to me at night. I don't want you to worry. cause I need your love so bad. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ons eerste vaste item van vandaag. En ik heb een instrumentaal uitgezocht van Horst Jankowski. En het is A Walk in a Black Forest. Oftewel in het Duits, Eine Zwartveldvaart. Dat vind ik ook mooi klinken hoor. Jankowski groeide op in Berlijn... maar werd tijdens de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog... met zijn moeder geëvacueerd. In 1947 keerde hij weer terug en zijn vader was gestorven aan het front. Van 1949 tot 1943 studeerde hij aan het conservatorium in Berlijn... contrabas, piano en trompet. In 1965 componeerde Jarkowski het nummer Ein Schwarzwaldvaart... ofwel A Walk in the Black Forest, dat ook internationaal een succes was. In Amerika kreeg het een gouden plaat... en het is gecoverd door onder meer Ray Conniff, Herb Albert en het Tijuana Brass... Selena Jones, Mantovani en Floor Kramer. Dat zijn dus niet de minste. Maar ik heb uitgekocht, uitgezocht Tchaikovsky, A Walk in a Black Forest. onbewust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Op vrijdag 9 november, dat is dus morgen, van half 2 tot 3... zal er een, een bijzondere presentatie gehouden worden... over de destijds zeer geliefde blauwe tram. Die reed van Amsterdam naar Zandvoort. Deze lijn werd in 1957 opgeheven. De laatste jaar maakten 7 miljoen passagiers hiervan gebruik... vooral dagjesmensen en strandgangers. Deze presentatie wordt verzorgd door gastheren van het NZH Vervoermuseum Haarlem. Aan de hand van filmbeelden wordt de geschiedenis van de blauwe tram verteld. U ziet onder andere de aankomst van de tram in Zandvoort. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, een zeer interessante middag. De film duurt ongeveer 50 minuten. Tussendoor of aan het eind kunt u vragen gesteld worden. Ook wordt er iets verteld over de tentoonstelling... attributen en modeltramstation in Zandvoort... De intreeprijs is 2,50 en daarvoor krijgt u ook nog een kopje koffie of een kopje thee. Tussendoor kan, kan u ook vragen stellen, zoals ik al gezegd heb. Aanmelden kan bij de balie van de Blauwe Tram 023 30 40 700. Of, en de locatie is de Blauwe Tram in Zandvoort, Louis Davis Carré nummertje 1 in het centrum van Zandvoort. En ik heb een hele mooie, en hij zingt Santana over een hele mystieke vrouw in het zwart. is tijd om bloembollen te planten. Dit najaar leren tienduizenden kinderen verspreid over Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk en ook Canada... hoe en wanneer ze dit moeten doen via een bloembollenpakket van Bulb for Kids. Jong geleerd is immer oud gedaan. En in de week van 5 november ontvingen ze maar liefst 2285 schoolklassen een Bulb for Kids pakket... In Zandvoort heeft de Oranje Nassau School zich ingeschreven... en dus kunnen we daar in de komende voorjaar een zee van bloemen verwachten.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 En we gaan, voordat wij naar de column gaan... gaan we nog even een oudje draaien van de Kings. Mr. Pleasant. van de week van Nel Kerkman. Volgens mij sloten de twee laatste dagen van oktober... voor een aantal raadsleden perfect af. De raadsvergadering, om de ontwerpbegroting rond te krijgen... gaf veel emotie en euforie. Verder bleek dat de stap naar de samenwerking als een zeepbel uiteenspatte... en kwam de tweedeling in het raad duidelijk naar voren. Het werd een soort hully en zully verhaal. Jammer toch dat het niet lukt om de gezamenlijk de schouders eronder te zetten... Het debatten waren vooral bij het persoonlijk betoog van Karim El K Kebali... over zijn ervaring met discriminatie best emotioneel. Zowel Kees Metters als Michiel Hermsen steunden hem. Bij Mike Koper viel het antwoord van Ronald van Tichelen... duidelijk in het verkeerde keelgat... toen van Tichelen het opengrenzend beleid van Nederland hekelde. Koper gaf de PVV'er keurig van repliek. Ik ben trots om in zo'n land te mogen wonen. Uiteraard heb ik het van heren van de PVV niet anders verwacht... dan dat zij het betoog van El Kabali een huilverhaal vonden. Van Tichelen gooide extra olie op het vuur... en stak nog net niet belemmerend zijn vinger op. Om El Kabali de les te lezen bij zijn uitleg over artikel 1 van de grondwet. Kennelijk vond de PVV huisdieren in crisistijd belangrijker dan statushouder. De motie, al bij voorbaat gelikt Gelijkt door de wethouder Jo Berendsen, werd ingetrokken. Trouwens, Berendsen was duidelijk op zijn tenen getrapt... toen voorzitter burgemeester Nick Meijer hem onderbrak... bij een te lange uiteenzetting. Berendsen mompelde dat hij naar huis wilde. Helaas weerhield de voorzitter hem om dat te doen. En dan de euforie van Martijn Hendricks. Na vele jaren, als een keffend hondje... zich vastbijtend in de verlaging van de OZB-belasting... dat vind ik knap. Vooral als je je bedenkt dat de VVD zelf de OZB-verhoging met de smoets... het was toen een economische crisis... kennelijk heeft men vergeten dat het met deze verhoging allemaal in gang is gezet. En mogelijk hadden deze gelden ook een flinke bijdrage kunnen leveren... aan de terugkeer van de Formule 1. Want wat begon november toch goed? De sociale media die ontplofte zowat bij het bericht dat het circuit Zandvoort... concreet aanbod had gekregen om in 2020 een Grand Prix te organiseren.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 to There is no question. Ja. ZFM. Voor als je er nog niet herkend had, dat was natuurlijk Adele met Hallo. Tokodrama, het jaar van de kreeft. Dat is een try-out. En de Amsterdamse amateurgezelschap Tokodrama... speelt een eigen versie van Het jaar van de kreeft. Naar de roman van Hugo Claus. Acht koppels vertellen openhartig over hun eigen relatie en mislukkelingen. De intieme voorstelling met veel muziek en beweging over onmacht... slechte seks en eeuwige liefde. Regisseur Bart van Heel bewerkte de toneelversie voor twee acteurs... naar een voorstelling voor negen amateurspelers. De voorstelling begint om vier uur s middags en de kaarten kunt u reserveren eh, via 023 5715705. Ik herhaal 5715705 of bij de beheerder dekrocht.nl. Het entreeprijs vraagt men een vrijwillige bijdrage. Een trailer is te vinden, eventueel als je dat wil, op fimo.com.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 Het cadeauboek, Je bent wat je leest, heeft voor iedere lezer wat als Lange en korte verhalen, fictie en non-fictie, recepten en verschillende rubrieken. Het thema voeding loopt als een rode draad door het verhaal heen. Leden van de bibliotheek kunnen het verhalenboek gratis afhalen. Wees er wel snel bij, want op is op. Ik ga door met de Nederlandstalige van Ancora. Het dorp waar ik zo van hou. In mijn herinnering denk ik aan klein dorp aan de haven waar ik zo van hou. Al die botters, zij aan zij, er was haast geen plaatsje vrij. Je kon er lopen over plechten heen en weer. Achter de dijk de oude school met op de muur een gekrijte kool, waar de voetbaljeugd zich heerlijk kon vermaken. In het avondrood speelden kinderen met een boot in het dorp waar ik zo van Er was een herberg en een kroeg, waar de vissers al heel vroeg praten over visvangst, soms met een stuk in de kraag. Er stond een kachel in de hoek en op de bar een trommelkoek. En het stonk er naar olie en naar thee. De mannen waren lang op zee, maar de opbrengst viel nooit mee. En de meest wilde verhalen gingen rond. De mensen hadden het niet breed, maar ze deelden lief en leed. In het dorp waar ik zo van hou. ontsproken op het IJsselmeer. De westenwind ging er tekeer. Iedereen was zeer begaan, als een botter was vergaan. En richtte zich naar God, bij het toeslaan van het lot. Het geloof gaf je de kracht om door te gaan het hele dorp in diepe rouw. Iedereen kende de vrouw die alleen achterbleef met al haar kinderen. En het kerkkoor zong van Bach, een mooi requiem die dag. In het dorp waar ik zong. zal vergaan. Dat dorp zoals ik het kende, zal niet langer bestaan. Geen boter meer aan wal, visserij in verval. Met weemoed denk ik aan jou terug. En achter ik me vroeger met mijn vrienden kon vermaken. Over toen en mijn verdriet vat ik samen in dit lied van het dorp waar ik zo van hou. een nummertje 1 uitgezocht. En dat is een nummer 1 uit 1968. Ja. En het nummer dat werd gecomponeerd door Paul McCartney... maar officieel toegeschreven aan Lennon en McCartney. De song werd uitgebracht als een single. Ondanks de lengte van het nummer, en dan praat ik over Hey Jude... 7 minuten en 11 seconden... bleef twee weken op nummer 1 staan in de Britse hitlijsten. Door het commentaar over de lengte vanuit de Verenigde Staten... werd daar een verkorte versie van uitgebracht die uiteindelijk 9 weken op nummer 1 bleef staan. Dat bleek uiteindelijk de meeste aantal weken ooit voor een single van de Beatles. In Nederland stond het 7 weken op nummer 1. Er werden in totaal circa 8 miljoen exemplaren van verkocht van deze single. En wij gaan luisteren naar de verkorte versie van Hey Jude van de Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. dat eindigt abrupt. Maar ja, ze moesten hem ook inkorten. Hè? 11 november. Zondag 11 november aanstaande gaat er voor de vierde keer... het culinair rondje Zandvoort van start. Deze leuke wijn- en spijswandeling voert je langs acht Zandvoortse restaurants. Bij elk restaurant wordt je verwend met een gerechtje... en een bijpassend glaasje wijn. Na afloop kunnen de voetjes van de vloer bij Van Kessel Live... in het Amsterdam Beach Hotel. De kaarten voor deze dag zijn 49,50 verkrijgbaar... bij de deelnemende restaurants. En de restaurants zijn MMX Italien Restaurant in de Haltestraat... The Corner, ook in de Haltestraat... Brasserie Zin in de Halterstraat... De Drie Aapjes in de Haltestraat... Talassa Boulevard Bernard 18... Zizi Lounge, burgemeester van Venemaplein nummertje 2... Het Zand in de Kerkstraat en het Wapen van Zandvoort... op de Gasthuisplein nummer 10. En de kosten, zoals ik al gezegd heb, zijn 49,50. Ik ga door met Casey and the Sunshine Band... give it up. eerste uur zit er bijna op. Ik hoop u straks even terug te zien na de boodschappen.